Goedemorgen, ik ben Dielke eh, Dit is het nieuws van NOS op 3. In Texas mag een nieuwe abortuswet nog niet worden uitgevoerd. Er is veel kritiek op die wet, omdat die abortus bijna onmogelijk maakt. Vrouwen mogen hun zwangerschap niet meer afbreken als er een hartslag te zien is. Volgens de justitieminister van Biden is de abortuswet in strijd met de grondwet. The act is clearly unconstitutional under longstanding Supreme Court precedent. De strenge abortuswet in Texas werd begin september aangenomen. Tegenstanders gingen meteen de straat op. Get your abortion bans off our body. We won't stop fighting until abortion access is restored and secured for all people in Texas. Een rechter gaat nu kijken of de abortuswet van Texas in strijd is met de grondwet. Tot die tijd mag de wet niet worden uitgevoerd. Bij veel mensen uit Utrecht en omgeving ging de wekker vandaag weer wat later. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A12 richting Den Haag is weer open. De afgelopen anderhalve week werd het asfalt vervangen en werden viaducten gerepareerd. Door al het omrijden waren er veel files op andere snelwegen. Heb je Netflix, dan ga je meer betalen voor je abonnement. Het standaardabonnement wordt 3 euro duurder en het duurste 2 euro. Alleen het goedkoopste abonnement, waarmee je niet in HD kan kijken, blijft hetzelfde kosten. Volgens Netflix kan het niet anders. Het bedrijf maakt steeds meer eigen series en is door concurrentie ook meer geld kwijt aan het inkopen van andere films en series. Het Italiaanse voetbalelftal heeft eindelijk weer eens verloren. Na 37 wedstrijden zonder verlies gingen de Italianen gisteravond met 2-1 onderuit tegen Spanje. Het was voor een plekje in de finale van de Nations League komende zondag. Spanje speelt dan tegen België of Frankrijk. Het weer kan nu behoorlijk mistig zijn, dus pas op als je de weg op gaat. Straks droog en af en toe zonnig met een graad of 16.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 De prijzen die mensen betaalden voor goederen en diensten lagen gemiddeld 2,7% hoger dan in september vorig jaar, meldt het CBS. Vooral de prijsstijging van gas en elektriciteit zorgen voor een hogere inflatie. De A12 van Utrecht naar Den Haag is weer open. Na anderhalve week van werkzaamheden hoeven automobilisten sinds vanochtend vroeg niet meer om te rijden. In Brazilië is een man opgepakt die thuis voor zo'n 3 miljoen euro aan nazispullen had. De man had onder meer uniformen, schilderijen, afbeeldingen van Hitler en wapens.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby The.